En dat betekent dat we weer aan het einde gekomen zijn van deze uit. Wat zeg je? Het gaat hard, hè? Ja, het gaat hard, hè? Ja. Ja. Maar dat zeg ik. Time flies when you're having fun. Toch? Ja, zo is dat. Nou, we hadden weer een leuk, eh, lekker vol programma. Morgen zijn we er uiteraard weer. Ja, jij. Ik tenminste, jij niet. Jij moet weer auto rijden morgen. Ja. Ah, doe ik het morgen wel met mijn vriend. er is tenminste. Ja. Goed, in ieder geval, uh, hè, wat zei je? Moet je nog even afwachten. Ja, moet je nog afwachten, nou, wel ook. We gaan er voor nu uit. Straks eh, lekker muziek Boulevard live met onze vries Bart. Ja. Die binnenkwam met de zending van we draaien veel oude platen. ja. <laughs> Ik, zeg, ik had gewoon lekker zin om jou onder je rokken te schieten vandaag. Nou goed, maakt niet uit. Bart gaat zo lekker verder met uh, Muziek Boulevard Live. En uh, daarna krijgen we er nog één. Eh, dus dat gaat door tot 6 uur maar liefst. Poep, poep, poep, poep, poep. en Hans komt ook nog, hè. Ja, Hans heet die toch? Ja. Of heet die Cor? Oh nee, Hans heet die.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 Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De demonstranten en de oproerpolitie in Kiev vallen elkaar voorlopig niet aan. Ze zijn een bestand overeengekomen tot vanavond 8 uur. De branden die al urenlang woeden op een plein in het centrum van de stad... zijn direct door de brandweer geblust. Er staan nog steeds veel mensen op het plein, maar het lijkt rustig. De oppositieleiders in Oekraïne gaan praten met de regering. De oppositie eist nieuwe verkiezingen en wil dat de politie zich terugtrekt. 300 huizenbezitters in het Groningse aardbevingsgebied dagen de NAM voor de rechter. Ze willen dat de gasproducent aansprakelijkheid erkent voor de waardevermindering van hun woningen en ze eisen een schadevergoeding. De eigenaren willen dat de waardevermindering meteen wordt uitgekeerd en niet pas als het pand wordt verkocht, zoals minister Kamp wil. Directeur Guido van Woerkom vertrekt bij de ANWB. Hij gaf 15 jaar leiding aan de bond. Van Woerkom legt in augustus zijn functie neer... omdat er de komende jaren grote veranderingen op stapel staan binnen de ANWB. Volgens de bond vertrekt hij liever nu dan kort nadat de veranderingen binnen het bestuur zijn doorgevoerd. Zijn opvolger wordt waarschijnlijk Frits van Bruggen. In Leusden is een Rwandees van 54 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. De man zou verantwoordelijk zijn geweest voor de voorbereiding en uitvoering van moordpartijen op Tutsis. Hij was de leider van een beruchte extremistische partij. Waarschijnlijk wordt de man uitgeleverd aan Rwanda. De Zwitser Stanislas Wawrinka heeft de finale van de Australian Open bereikt. De tennisser won in Melbourne de halve finale van de Tsjech Thomas Berdych in vier sets. De andere halve finale gaat morgen tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Het weer, op veel plaatsen grijs en regenachtig. In het zuidwesten soms wat zon. Het is 2 tot 7 graden. Morgen zo goed als droog en in het weekend is er in het noorden en oosten kans op sneeuw.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 Uh, eh, Matchbox van 2 tot 4 en daarna Hans Wassenaar met zijn regionieuws... waarin het gezondheidsplein, het weerbericht en heel veel muziek uit heden en verleden. Wij gaan uh, alleen maar platen draaien uit de jaren 50 tot en met 80... En vandaag beginnen we met een serie platen die allemaal te maken heeft met een uh, eh, staaroperatie die ik verleden week heb gehad. En toen ik op Facebook zei van dan ga ik als eerste plaat draaien. I Can See Clearly Now van Johnny Nash. Toen kwam er een hele berg met suggesties en die gaan we allemaal achter elkaar draaien. Maar eerst Johnny Nash en daarna eh, Art Garfunkel. Veel plezier. 1978 en het komt uit de film Watership Down. Gezongen door eh, Art Garfunkel en geschreven door Mike Bett. Er zijn natuurlijk ook een hoop eh, andere mensen die dit nummer hebben opgenomen... maar die versies ken ik allemaal niet en terecht... want die kunnen nooit beter zijn dan die van Art Garfunkel. Deze suggestie werd trouwens eh, geleverd door de liefste inwoonster van Leiden, Danielle. En haar vader die had deze in gedachten. 65, de Hollies en Look Through Any Window. En voor de volgende plaat gaan we naar het jaar 81... naar de 12e James Bond film... gezongen door China Easton, For Your Eyes Only. James Bond film For Your Eyes Only. En de zangeres, de twaalfde James Bond film trouwens. En de zangeres, dat was natuurlijk China Easton. Eh, de laatste in de categorie eh, met eh, kijken te maken, met ogen te maken... die, komt, die suggestie komt uit Enkhuizen. Van de liefste inwoonster van Enkhuizen. Ja, zo heb je in elke plaats ergens wel een liefste inwoonster natuurlijk... Leiden, Enkhuizen. Maar deze komt dus uit de koker van Vincent Damon Fernier... beter bekend als Alice Cooper... 1979, How You Gonna See Me Now. Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down, in oh, so we've been on our own. Are you gonna love the man when the man gets home? Listen, darling, now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down, you know. we've been on our own. Are you gonna love the man when the man gets home? And just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door, there'll be no place to hide. Oh, how you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down in oh so many ways. How You Gonna See Me Now. Dat was Alice Cooper uit 1979. Eh, Een vast onderdeel in Matchbox is eh, de top 40 van 50 jaar geleden. De British Top 40 van 23 januari 1964. Er zat eh, weinig beweging in die week. Drie nieuwe, dat dan weer wel. Maar voor de rest heel weinig verschuivingen. Zeker geen eclatanten die de aandacht verdienen... Maar we hebben er wel een gevonden die gestegen is. En die gaan we dan ook draaien. Maar eerst de nieuwe op nummer 40. Bijvoorbeeld The Bachelors en Diana. Smile for me. My Diana. I'm in heaven when I see dat je zegt echt beat of pop, maar ze waren heel populair. De Bachelors hadden diverse hits en dit was hun eerste in uh, eh, 64 op 23 januari. Op nummer 40 kwamen ze binnen. En op nummer 29 alweer een nieuwe, de Mercy Beats. Die brachten hun tweede single in december 63 uit. En op 23 januari kwam hij dus top 40 binnen. I Think of You. when the night is cold and my arms want someone to hold. I think of you when the rain is falling. I hear you calling to me. I think of you. I think of you every minute. I lie awake each lonely night. I think of you, yeah, that day Mercy Beats 1964 en I Think of You. De groep ging later in afgeslankte vorm verder als de Mercies. En daarmee scoorden ze ook een hit, Sorrow. Die komt later aan bod. Maar eerst de laatste nieuwe van 23 eh, januari 1964. Op nummer 27, Manfred Mann met een compositie van Paul Jones, Mike Hug en Manfred Mann. 5, 4, 3, 2, 1... friends. friends. Four, three, two, one, Manfred man. En dat nummer werd trouwens ook de tune van het programma Top of the Pops. Maar dan in een eh, wat eh, ingekorte versie. Eh, heel populair en die gaan we ook nog wel eens een keer draaien. Maar vandaag even niet. Vandaag zijn we bezig met die top 40 van 50 jaar geleden. En we draaien er nog één, een, een stijger, één plekje maar, van 15 naar 14, na zes weken Elvis Presley en Kiss Me Quick. Zie. Mm, kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let Tell me me that tonight will last forever. Kiss quick because I love the band stand is waiting. Cause your lips are lips I we are swaying.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 Elvis Presley en Kiss Me Quick. Dan gaan we nu naar een nummer uit 1902. Niet dat we die uitvoering nou gaan eh, laten horen. Maar hij werd toen geschreven, die plaat. De, althans, dat nummer door Scott Joplin. En in 1974 werd die plaat opgenomen door Marvin Hamlish. Uit de film The Sting. Hier is Entertainer. film The Sting. Dit is uh, Marvin Hamlish and The Entertainer. The next record has been requested by um, someone from Malbarton, England, Linda Condren, and she requested to hear a number by the Dutch Pride, Golden Earring. 1973 was the year, and it um, was a track from the album Moontan. Golden Earring with Radar Love, especially for Linda. Let's call. Especially for Linda Condren from Marlbarton, England. Radar Love by The Golden Earring. And I hope you enjoyed it. En hier is nog meer Nederlands product. Subject of my thoughts has a name And I'm always thinking of the same I try to think of something else, but it will always be the same. The subject of my thoughts has a name. I wonder why she's gone without saying goodbye. she made me happy, she made tell myself she'll come again. was eh, Diane Ross samen met haar Supremes en eh, Someday We'll Be Together uit 1969. Het nummer komt eigenlijk uit 1961 en werd al opgenomen door Johnny en Jackie. Maar eh, weinig succes. De Supremes brachten het uit op de LP Cream of the Crop en een behoorlijk grote hit. En dan gaan we nu naar een van mijn favoriete stemmen. Hier is Paul Carrick en I Need You. limousine. I don't need my picture. zwalken zo door de decennia heen. Dit was 1983, Paul Carrick en I Need You. En we gaan naar 1953 met Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Hier is Perry Como. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me, for someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. Too many nights, too many nights, too many stars, too many stars, too many moons could change your mind. No change your mind. If I'm gone too long, don't forget where you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night in daylight it dies, don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me, for someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. Don't you linger in the moonlight when I'm gone. While I'm gone. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night. In daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Or keep your heart from me. For someday I'll return and you know you're the only one I'll ever love.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 Eh, ze zou eigenlijk Crystal Clear moeten heten.